Niet alleen in het stadion worden dit soort antisemitische geliederen gezongen... en heeft het effect op Joodse supporters, maar eigenlijk op iedereen die daar is. Maar ook daarbuiten zijpelt het ver door. In de klassen en op de werkplekken. En wordt, het, Jood als geld wordt gebruikt. AZ heeft het zingen inmiddels veroordeeld. Maastricht-Aken Airport gaat de komende twee maanden dicht. De start- en landingsbaan van het vliegveld wordt vervangen... waardoor er niet gevlogen kan worden. Om half zeven vanavond vertrekt voorlopig het laatste toestel... richting het Italiaanse Bari. En veel inwoners van Nieuwegein hoorden vannacht tot diep in de nacht dit. Ja, het was een illegaal feest. Op sociale media wordt tot in Utrecht, zo'n 10 kilometer verderop, geklaagd over het harde geluid. De politie kreeg meerdere meldingen van geluidsoverlast. De gemeente komt later vandaag met een verklaring voor hoe lang het zo door kan gaan. En wetenschappers hebben volgens de BBC een nieuwe vlindersoort vernoemd naar deze schurk uit Lord of the Rings. Ja, het is de duistere stem van Sauron. Dat is het alziende brandende oog in die toren, mocht je de filmreeks ooit gezien hebben. De naam was snel gevonden voor de wetenschappers, want de vlinders hebben oranje oogjes onderop hun vleugels. Krijg je nog het weer. Het is nu droog en op veel plekken nog heel even zonnig.